Drie uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Ajax-supporters hebben in Den Haag gedemonstreerd... omdat ze al twaalf jaar niet naar de uitwedstrijd met ADO Den Haag mogen. De demonstratie was bij het internationaal strafhof... en niet op het Malieveld zoals de bedoeling was. Daar stonden tientallen ADO-supporters de Amsterdammers op te wachten. De politie hield de supporters uit elkaar. Ondertussen was de wedstrijd Ajax-ADO bezig. De Amsterdammers wonnen met 5-1. In Noord-Holland zijn diverse incidenten geweest... waarbij NS-personeel is mishandeld. Op het station van Annapolona bij Den Helder... sloeg een groep van zeven mannen een machinist in zijn maag. Ook werd hij met een bierblikje bekogeld. De zeven zijn aangehouden. Gisterochtend werd een conducteur geslagen toen hij in de trein een man wakker maakte. De 24-jarige Roemeen sloeg om zich heen en raakte de conducteur in het gezicht. Hij is op het station van Castricum aangehouden. Een groot bodemonderzoek tussen Utrecht en Almere moet uitwijzen of de grond geschikt is voor het winnen van aardwarmte. Voor het onderzoek maakt Energiebeheer Nederland gebruik van kleine ladingen explosieven. Door de geluidsgolven die ontstaan bij de ontploffingen wordt een soort echo van de grond gemaakt. Er wordt onderzoek gedaan op een lijn van 35 kilometer tussen Utrecht en Almere... in onder meer De Beeld, Laren en Eemnes. Tijdens de werkzaamheden kunnen omstanders ongeveer een uur lang om de paar minuten een lichte plof horen. En een inzamelingsactie voor een bejaardstel uit het Noord-Hollandse winkel... heeft in een dagtijd al meer dan 23.000 euro opgeleverd. De man en vrouw van in de 90 jaar hebben al meer dan 50 jaar een winkeltje aan huis. Deze week werden ze beroofd van hun spaargeld en juwelen... ter waarde van 10.000 euro's. Onder meer Geen Stel besteedde aandacht aan de actie... en toen ging het heel hard. En dan het weer. Vandaag veel zon, al is er vanmiddag kans op wat sluierbewolking. Het wordt maximaal 15 graden. De rest van de week uitzonderlijk zacht en zonnig.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 you tired trying to fill don't try it. And it's time that we see it. The fire's dying out. Can't believe that I see this. We're out of chances now. And I just want forever, but now we're in the past.